Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging FVD'er Van Houwelingen over de schreef in het debat, vindt Bergkamp. Hij zei na een felle woordenwisseling tegen D66-collega Sjoerdsma... dat hij zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet waren bedoeld als dreigement. In Groningen is vanavond gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Op verschillende plaatsen in en buiten het aardbevingsgebied... hebben mensen als protest fakkels en kaarsen aangestoken. Ook luiden kerken de klokken. Het protest was georganiseerd door de Groninger Bodembeweging. Maandagnacht werd het dorp weer getroffen door een aardbeving met een kracht van 3,2. Het leidde tot ruim 450 schademeldingen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Een grote groep migranten die bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland zat... is per bus overgebracht naar een loods op Wit-Russisch grondgebied. Het zouden zo'n duizend migranten zijn. Ze krijgen volgens Wit-Rusland voedsel, water, medische hulp en een slaapplek. Bij de grens zijn nog steeds migranten die daar niet weg willen. Ze hopen nog steeds dat ze de EU in kunnen. En het Russische staatspersbureau TAS zet een bijzondere nieuwe medewerker op de loonlijst. Cosmonaut Alexander Mirsoukin. De ruimtevaarder wordt de eerste buitenaardse correspondent, zegt het persbureau. Mirsoukin vertrekt op 8 december naar het internationale ruimtestation ISS. Voor zijn vertrek krijgt hij een journalistieke training. Het is de bedoeling dat hij verslag gaat doen van de dagelijkse bezigheden in het ruimtestation. Onder meer met foto's en filmpjes.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 Mm-hmm. it. No, you slipping with your feet still on the ledge. I'm all out of breath, baby. Don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it was me Ooh. bomb, the, the bomb, the only one for me. Shit. Over and over, I tell you this girl that you know miss no day. No time. Loving your style and your profile, girl, and the way yo you get busy. Driving my white girl, the way yo you set it up, blow it up for me. Rhythm it a pebble and the girl a turn rebel And we turn it up to another level Vibes them very memorable Turn up bass and treble Nobody down is a rebel Cause when you keep pressing my girl this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You and me I'm meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bang, bang, girl, want to be How you doing that all day. Love how you're moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect, we be doing this all night. Ha. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, where we popping it like dynamite. Well done, Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing, my girl, over and over. dance floor to the bedroom, sweet relax. Give me a little more of the love when I got stop. Brace it up, my girl, the bump fi drop, drop when you keep pressing my girl. You will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. the loving non-stop, yo.